Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is gisteravond op verschillende plaatsen in de weer geweest met rellende jongeren. Onder meer in Urk, Roermond en Stijn gooiden ze vuurwerk naar de politie. Ook in Den Haag was het onrustig. In de Schilderswijk werden brandjes gesticht, werd met zwaar vuurwerk gegooid... en verkeerslichten werden vernield. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance die een patiënt vervoerde. Bij twee voetbalstadions zijn gisteravond ongeregeldheden geweest. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen mogen er geen supporters bij wedstrijden in de eredivisie zijn. Maar in Alkmaar kwamen AZ-aanhangers toch het stadion in tijdens de wedstrijd tegen NEC. Enkele van hen liepen het veld op waarop de wedstrijd kort werd gestaakt. Ook Heracles Fortuna Sittard werd stilgelegd. Daar werd ook vuurwerk op het veld gegooid. Buiten het stadion gooiden jongeren met vuurwerk naar de politie. Het vliegverkeer op de luchthaven van de Amerikaanse stad Atlanta is tijdelijk stilgelegd nadat per ongeluk een vuurwapen was afgegaan. Dat gebeurde bij een veiligheidscheckpoint bij een van de terminals. Daarna brak er paniek uit en doken mensen op de grond of gingen er vandoor. En niemand raakte gewond. De politie onderzoekt het incident. Het was erg druk op het vliegveld van Atlanta vanwege Thanksgiving. Dus komende week. Veel Amerikanen zijn op weg naar hun familie. En FC Barcelona heeft de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Xavi gewonnen. Dankzij een benutte penalty van Memphis Depay werd de derby tegen stadsgenoot Espanyol met 1-0 gewonnen. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die eind vorige maand werd ontslagen. Xavi kreeg in de zesde minuut een staande ovatie van de Barcelona-fans. De Catalaan droeg 17 seizoenen lang het rugnummer 6. Het weer, er trekken buien over het land, vooral in de noordelijke helft. Het koelt af tot een graad of 8.